Zes uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. De huizenmarkt heeft tot nu toe weinig last van de coronacrisis, zegt makelaarsvereniging NVM. Sinds half maart zijn er iedere week 2500 tot 3000 woningen verkocht via NVM-makelaars. Dat is ongeveer evenveel als het gemiddelde van voor de coronacrisis. Mogelijk is dat omdat de rente nog steeds erg laag staat. Wat opvalt is dat er wel veel meer vrije sectorwoningen in de verhuur komen. Dat komt mogelijk doordat er veel minder via Airbnb wordt verhuurd aan toeristen... die er op dit moment nauwelijks zijn. De horeca mag niet eerder open dan 1 juni 12 uur s middags. Veel horecaondernemers hoopten dat ze hun terrassen al in het Pinksterweekend van 30 en 31 mei konden openen. Het kabinet staat dat niet toe. De burgemeesters van 25 veiligheidsregio's vroegen het kabinet juist om de terrassen niet eerder te laten opengaan. Omdat het dan waarschijnlijk meteen erg druk wordt. Op een vakantiepark in Ede, Gelderland, is een voortvluchtig kopstuk van een criminele familie uit Os opgepakt. Toon R. werd aangehouden bij een inval in zijn vakantiehuisje. Volgens het OM was hij een van de meest gezochte mannen in Brabant. Hij wordt onder meer verdacht van wapenhandel en diverse drugsdelicten. Vorig jaar werden al andere familieleden opgepakt... onder wie Martin R., de vermoedelijke leider van het criminele netwerk. Een voortvluchtige huurmoordenaar van het Mexicaanse Sinaloa-kartel is zelf vermoord. Volgens de Mexicaanse autoriteiten kwam hij om het leven bij een aanslag. De auto van zijn zus en haar man die ook om het leven kwamen. De man die de bijnaam Chino Antrax had werd in december 2013 aangehouden op Schiphol... en later uitgeleverd aan de VS. Daar sloot hij een deal met justitie, kreeg een relatief lage straf... Begin maart kwam hij vrij en kreeg huisarrest in San Diego, waar hij begin deze maand verdween. Vermoedelijk vluchtte hij naar Mexico, waar hij nu is vermoord. Het weer, vooral in het zuiden zon, in het midden en noorden ook wolkenvelden. Op de wadden vanochtend kans op regen. Met een zwak tot matige westenwind wordt het 17 graden aan zee tot 24 graden land in maart. De komende dagen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.